Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Eind deze maand gaan er weer meer intercities rijden, één keer per uur in alle richtingen. De NS doet dat om het mensen met vitale beroepen makkelijker te maken... om anderhalve meter afstand in de trein te houden. Sinds een paar weken is er een basisdienstregeling met bijna alleen maar stoptreinen. Vanaf woensdag 29 april gaan er dus meer intercities rijden. De gekozen datum staat volgens de NS los van een mogelijke einde van de coronamaatregelen... Sinds die zijn ingegaan is het aantal mensen dat gebruik maakt van het spoor met 90% afgenomen. Europese regeringsleiders moeten volgende week toch gaan praten over een vorm van eurobonds of coronabonds. Het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen waarin de leiders wordt opgeroepen om voor deze staatsleningen geld te vinden. Vorige week bereikten de ministers van Financiën na lang onderhandelen een akkoord over een financieel hulppakket, maar daar kwam het woord eurobonds niet in voor. Onder meer Nederland is daartegen. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Er liggen nu 1235 patiënten op de IC, 23 minder dan gisteren. Het landelijk netwerk acute zorg zegt dat het aantal IC-patiënten in een rustig tempo stabiel wordt. Er komen dagelijks zo'n 20 patiënten bij en het dubbele aantal, dus ongeveer 40, worden ontslagen van de IC-afdelingen. De basisopleiding bij de politie wordt een jaar korter. De politiebonden, de korpsleiding en het ministerie van Justitie en Veiligheid willen zo het tekort aan politiemensen tegengaan. Door de vergrijzing gaan er de komende jaren 17.000 agenten en rechercheurs met pensioen. De nieuwe tweejarige opleiding moet het aantrekkelijker maken om in te stromen. Verder wordt het mogelijk om politievrijwilligers tijdelijk in dienst te nemen... zodat ze meer uren kunnen werken. Ook kunnen politiemensen voortaan ook na de AOW-leeftijd blijven doorwerken. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. De temperatuur daalt vannacht naar rond het vriespunt. Morgen op veel plaatsen bewolking met in het zuiden kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog steeds file op de afsluitdijk, de A7 van Horen naar Zurich. Tussen Den Oever en Brezandijk 7 kilometer.